De eerste twee uur van dit programma zijn bestemd voor Matchbox en wel uitzending nummer 51. We zijn te ontvangen in de ether op 106.9 via de kabel op 104.5 en via het internet eh, op zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Ja, ja, we hebben weer twee uur lang heerlijke muziek. En we bedanken eerst even Ruud en Dolly voor de afgelopen twee uur ZFM Luncht. We beginnen met Little Richard en daarna de Hurt. En je hoort wel van het hoe en het wat en waarom. En veel plezier! merken dat je een week weg bent geweest... want eh, meteen gaat het eh, bij de tweede <laughs> plaat alweer helemaal fout. We hadden beloofd The Hurt, maar die komt er dan zo meteen aan. Dit waren de Searchers met I Don't Want To Go On Without You. Dat kennen we ook van de Moody Blues. Geschreven door Burt Burns en Jerry Wexler. En Burt die schreef ook later nog veel voor Van Morrison. En we begonnen met Slippin' and Slidin'. En dat was een B-kantje, jawel, uit 1956... van de single eh, Long Tall Sally van Little Richard... Dan gaan we nu naar een eh, cd uit 2004. Een artiest die in de jaren 70 en 80 zijn naam al had gevestigd... via de Queen's Clearwater Revival. Ehm, John Fogerty namelijk. En die bracht in dat jaar 2004 de cd Blue Moon Swamp uit. En daarvan draaien we The Blue Moon Nights. in ieder geval eh, John Fogerty, dat klopte dan wel. Alleen eh, de titel was niet Blue Moon Nights, maar Southern Stream Line. Um, verleden week eh, was het de 50ste uitzending en toen was ik er persoonlijk niet bij. Maar die werd voortreffelijk waargenomen door Willem de Zwart. Waarvoor mijn hartelijke dank natuurlijk. En ik hoop hem in deze studio nog wat vaker te gaan tegenkomen. Dat komt er misschien wel van, dat weten we nog niet. Dat gaan we binnenkort eens even bespreken. Um, we gaan eh, toe naar eh, de plaat die we nog niet gedraaid hebben. Die van The Hurt. Only you can help yourself, so try not to mislead her. You've done many foolish things, but deep inside you need Loving to Die. En dat was de Hurt. En dat was meteen de opmaat voor een grote carrière voor Peter Frampton. Eh, we gaan eh, twee weken nieuwkomers in de top 40 van 50 jaar geleden afhandelen. En dat is een hele klus, want eh, twee weken geleden... 23 oktober, verleden week dus eigenlijk, hm, oké... waren er acht nieuwe. En deze week, 30 oktober, 50 jaar geleden, twee. Dus we hebben er tien achter elkaar. En de eerste kwam binnen op 23 oktober op 38... en haalde tenslotte een negende plaats. Dusty Springfield met Losing You. geschreven door haar broer Tom Springfield. Dit was Dusty met Losing You, nieuw op 38 op 23 oktober. In diezelfde week twee plaatsen hoger nieuw en meteen ook de hoogste positie... want hoger kwam hij niet, alleen maar lager. It Hurts To Be In Love van Gene Pitney. 36 Gene Pitney en een plaats hoger. Een man die al 36 was toen hij zijn eerste hit scoorde. Het was Val Dunneken. Hij kwam binnen op 35 en haalde een derde plek met Walk Tall. Walk Tall. Walk Tall. Walk straight and look the world right in the eye. That's what my mama told me when I was about knee high. She said, son, be a proud man and hold your head up high. Walk tall, walk straight and look the world right in the eye. All through the years that I grew up, Ma taught these things to me. But I was young and foolish then and much too blind to see. I ignored the things she said as if I'd never heard. Now I see and understand the wisdom of her words. Walk tall, walk straight and look the world right in the eye. That's what my mama told me when I was about knee high. She said, son, be a proud man and hold your head up high. Walk tall, walk straight and look the world right in the eye. I started going places where the youngsters shouldn't go. I got to know the kind of girls it's better not to know. I fell in with a bad crowd and laughed and drank with them. Through the laughter, Mama's words would echo now and then. Walk tall, walk straight, and look the world right in the eye. That's what my mama told me when I was about knee high. She said, son, be a proud man and hold your head up high. Walk tall, walk straight and look the world right in the eye. I got in trouble with the law and I'm in prison now. Through these prison bars I see things so much different now. I've got one year left to serve and when my time is done... I'll walk tall and straight and make Ma proud to call me son. Walk tall, walk straight and look the world right in the eye. That's what my mama told me when I was about knee high. She said, son, be a proud man and hold your head up high. Walk tall, walk straight and look the world right in the eye. Walk tall, walk straight and look the world right in the eye. Walk tall. was wel Dunneken, nieuw op 35 met Walk Tall. Een plaatsje hoger vinden we de Nashville Teens. Hun eerste hit, Nashville, Nashville Teens, pardon. Tobacco Road, was geschreven door John D. Loudermilk. En ook de tweede, Google Eye, die werd door hem geschreven. Ze kwamen binnen op 34 en eindigden op de tiende plaats. met dit nummer dan nog wel de tiende plaats. Maar daarna was het eh, voor de Nashville Teens wel helemaal afgelopen met hun popcarrière. Eh, we gaan een plaatsje hoger weer, 33, nieuw. De Dave Clark 5 met Any Way You Want It. En daar hadden ze in Engeland niet zo'n succes mee. Eindigde daarmee op de 25e plaats. Maar in Amerika hadden ze daar veel meer succes. Waren ze daar bijna groter dan de Beatles. Daar hadden ze de vierde plaats in ieder geval. Compositie van Dave Clark en Lenny Davidson. Any Way You Want It, nieuw op 33. 5 en Any Way You Want It. We gaan naar uh, plaats nummer 29. Daar kwam nieuw binnen de groep de Rocking Berries. En die kwamen uit eh, eh, Birmingham. En ze hadden al drie platen uitgebracht en dat werd helemaal niks. Maar deze kwam dus binnen op 29 en eindigde op de derde plaats. He's in Town. Dat klinkt dus weer niet als He's in Town. We gaan even op zoek. Ogenblikje graag. In the chili thousand minutes of uncertainty I want to be. horten en stoten kopen we er wel. Dit waren de Rocking Berries uit eh, Birmingham, nieuw op 29. En ehm, dit was He's in Town. Dan gaan we naar eh, de volgende nieuwe. De, de plaat op 24 was nieuw. En die kwam van de Supremes en die heet Baby Love. de Supremes met Baby Love, nieuw op 24. En de hoogste nieuwe op 18 en het is dan meteen... De klapper van de week. singing. Manfred Mann en Shalala, nieuw op 18. Eh, en ze haalden daarmee de derde plaats. Opvolger van Dua Diddy Diddy. En dat is natuurlijk nooit makkelijk. Nog even wat aanvullende informatie over Baby Love van de Supremes. Die haalde tenslotte de eerste plaats op 19 november. Weten we dat ook weer. Zijn we toe aan de twee nieuwe binnenkomers van 30 oktober 50 jaar geleden. Nieuw op 34, eh, de Pretty Things. En zij haalden de tiende plaats met Don't Bring Me Down. just wanna roll. is. Ja, dat waren ze, The Pretty Things. En Don't Bring Me Down, nieuw op 34, 30 oktober, 50 jaar geleden. En de hoogste nieuwe, want dan zijn we er alweer meteen doorheen met die twee... Eh, komt van Elvis Presley... En die kwam nieuw binnen op 32 eh, en haalde de 15e plaats. Elvis met Ain't That Loving You Baby. Madison County cussed your name. But just a no-count sharecropping colored man who would steal anything he can. And everybody laid the blame on Reuben James. Reuben James, you still walk the furrowed fields of my mind. Faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow I loved you then and I love you now. You've been changed. Flora Gray, the gossip of Madison County, died with child. And although your skin was black, you were the one that didn't turn your back on the hungry white child with no name, Reuben James. Reuben James. With your mind on my soul and a Bible in your right hand said, turn the other cheek. There's a better world awaiting for the meek. In my mind, these words remain from a Reuben James. Reuben James, you still walk the furrowed field of my mind. The faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now, Reuben James. Reuben James. One dark, cloudy day they brought you from the field. Until your lonely pine box came, just a picture of me in the rain, just to sing one last refrain for Reuben James. Reuben James, you still walk the furrowed fields of my mind. The faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then him now. Reuben James. Reuben James. You still walk the furrowed fields of my mind. The faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now. Reuben James. De stem heb je vast wel herkend. Het was... Eh, Kenny Rogers samen met de First Edition en Ruben James. Als je de naam Desmond Dekker hoort, dan denk je bij jezelf Israelites. Natuurlijk, logisch. Maar hij heeft ook meer gedaan. Bijvoorbeeld deze. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try. succeed at last. Mm -hmm. yeah. Persecution, you must fear. We don't lose, you gotta get your shield. You've got your mind set on a try and try, you'll succeed at last. Don't you know it? Listen, Rome was not built in a day. Opposition will come your way, but the hotter the battle you see. Desmond Dekker en You Can Get It If You Really Want uit 1970. De opvolger van Gin House Blues van The Amen Corner was een grote hit, groter dan Gin House Blues zelf. If Paradise is Half as Nice. Andy Fairweather Low, de leadzanger van uh, Eamon Corner... met eh, If Paradise is Half As Nice. Eh, we gaan naar een plaat luisteren die door... nou, miljoenen is een beetje overdreven... maar honderden artiesten is opgenomen. Het begon in 1943 met die Inkspots... en in 2012 was het Tony Bennett met Michael Bossé... die het ook nog eens opnam en tussendoor nog tal van artiesten... waaronder Paul McCartney... Maar ook Dion en de Belmonts van hun LP Carnival of Hits. Don't get around much anymore. Don't get around much any, don't get around much any, don't get around much anymore. Miss the Saturday hop. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club the door, they'd have asked het album Carnival of Hits was dit eh, de groep Dion met de Belmonts uit 62. En Don't Get Around Much Anymore. Um, we gaan vast even een borrel nemen. Normaal doen we dat op eh, vrijdagavond tijdens de plopuren. Maar nu doen we het gewoon even met Lonnie Donegan. Have a drink on me. In 1880, down a dusty road, along came a miner with a big fat load. He was caked in dirt from his head to his foot, his hair so black that it looked like soot. Well, he reined in his mule and he hitched him to the rail and he said, old feller, it's the end of the trail. Well, he ambled down to the old saloon. He said, I know it's early and it ain't quite noon, but hey, hey, everybody drink on me. Hey! digging all my life and the nearly dug to hell. But my uncle dug potatoes and he struck an oil well.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 zodat hij bijvoorbeeld slechte bestuurders kan ontslaan. Maar directe toezicht moet volgens de commissie in handen komen van een onafhankelijke woonautoriteit. Minister Blok voor Wonen wil het toezicht juist bij de overheid houden. De parlementaire enquêtecommissie werd door de Tweede Kamer ingesteld na het schandaal rond woningcorporatie Vestia. Die verloor door risicovolle derivatenhandel meer dan 2 miljard euro. Tegen Ada S., die terecht staat voor het vergiftigen van haar twee echtgenoten, is 20 jaar cel en tbs geëist. Ze zou haar mannen in 2004 en 2012 met medicijnen om het leven hebben gebracht. Tijdens de zitting gaf ze toe dat ze een valse verzekering had afgesloten op het leven van haar tweede man. De Haagse borstendokter Rock G. is vrijgesproken. Er was twee jaar tegen hem geëist voor mishandeling en oplichting. Maar volgens de Haagse rechtbank vallen de fouten die hij als plastisch chirurg maakte onder medische exceptie. En dat betekent dat een arts ongestraft schade toe mag brengen aan een patiënt als dat nodig is voor de genezing. Zijn patiënten hadden onder andere last van lelijke huidplooien en gezichtsverlamming na operaties aan hun borsten. De regering van Burkina Faso heeft een omstreden wetsvoorstel ingetrokken nadat duizenden demonstranten het parlement bestormden en daar brand De grondwetswijziging moest de herverkiezing van president Compaoré mogelijk maken. En die regeert het Afrikaanse land al 27 jaar. De demonstranten willen dat hij plaatsmaakt voor een nieuwe leider. Het weer, veel bewolking, hier en daar wat motregen. Het is 12 tot 18.